uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Apple is afgelopen kwartaal ongeveer 6 miljard dollar aan omzet misgelopen... doordat het te weinig chips had. Er zijn sinds begin dit jaar wereldwijd grote chiptekorten... die zowel de consumentenelektronica als de auto-industrie raken. Desondanks liet Apple een flinke groei zien, blijkt uit de kwartaalcijfers. De omzet steeg van 65 miljard dollar een jaar geleden... naar 83 miljard het afgelopen kwartaal. En de winst kwam uit op 21 miljard dollar. De goede cijfers zijn deels te verklaren doordat Apple afgelopen kwartaal een nieuwe iPhone uitbracht en vorig jaar niet. De nabestaanden van negen zwarte Amerikanen die werden doodgeschoten in een kerk in Charleston... krijgen samen een schadevergoeding van 63 miljoen dollar van de staat. Kerkgangers die de aanslag in 2015 overleefden krijgen 25 miljoen dollar. De slachtoffers werden vermoord door de 21-jarige Dylan Roof. Na de aanslag bleek dat hij helemaal geen vuurwapen had mogen bezitten... omdat hij een paar maanden eerder was gearresteerd wegens drugsbezit. Door een reeks administratieve fouten bij politie en justitie... kon Roof toch het pistool kopen waarmee hij later het bloedbad aanrichtte. De grote rode vlek op Jupiter is veel dieper dan wetenschappers eerder vermoeden. Blijkt uit metingen van de Amerikaanse ruimtesonde Juno. De rode vlek, die eigenlijk een enorme storm is... gaat tot wel 500 kilometer onder het wolkendek van de gasgigant. De breedte van de storm wordt geschat op 16.000 kilometer. Jupiter staat bekend om zijn extreme klimaat. Met windsnelheden van 430 kilometer per uur is de storm in de grote rode vlek krachtiger dan de krachtigste orkaan ooit op aarde.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 Prik een datum, ik kan in je schema. Shopping spree, dat is minimaal 2k. En laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat. Oh, We onder, kom van de bodem. Maar je ziet dat jouw klimmen nu naar boven.